12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Venezuela blijven de scholen en bedrijven ook de komende dag dicht... in verband met de aanhoudende stroomstoring in het land. Die begon donderdag. De stroomstoring verergert de nood van de bevolking aanzienlijk. Het schaarse voedsel dat er is bederft in de koelkast. Ook wordt er op grote schaal gestolen om aan levensmiddelen te komen. Volgens de oppositie is de stroomstoring het gevolg van corruptie... President Maduro geeft de Amerikanen de schuld, die zouden een cyberaanval op het netwerk hebben uitgevoerd. In het zuiden van het land hebben de hulpdiensten de handen vol gehad aan het opruimen van de schade door de wind. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn meer dan 1350 meldingen binnengekomen bij de alarmcentrales. Die gaan vooral over versperde wegen en bomen of takken die op auto's zijn gevallen. Er zijn voor zover bekend twee mensen gewond geraakt. Een man in Gelderop raakte gewond toen een boom op zijn auto viel. In Valkenswaard weide iemand van het dak af. In Moskou en twee andere Russische steden hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen inperking van het internet. Als de wet in een tweede lezing door het parlement wordt aangenomen, zal president Poetin hem ondertekenen. Volgens de regering bevordert de wet de internetveiligheid in Rusland. Tegenstanders zeggen dat dit een poging is censuur in te stellen en dissidenten het zwijgen op te leggen. In Moskou demonstreerden volgens de organisatoren ruim 15.000 mensen, volgens de politie nog niet de helft daarvan. Kjeld Nuis heeft bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City voor de tweede keer een wereldrecord gereden. Hij zette op de 1500 meter een tijd neer van 1.40.17. Gisteren reed Nuis ook al een wereldrecord, toen op de 1000 meter. Het weer verspreidt over het land vallen buien. Aan de noord- en noordwestkust staat een stevige wind. De temperatuur ligt vannacht rond de 3 graden. De komende dag opnieuw kans op zware windstoot en ook valt hier en daar een bui.